weet niet wat ik heb, maar... Ik heb PTSD, ja dat je naar mij weet PTSD, nee ik ben niet oké okay. Het is een tijd geleden, maar zit er nog steeds mee weer raar mijn verleden dat was naar. Nu doet mijn lichaam een beetje raar. Dokter alsjeblieft, ik heb slaapproblematiek. Dokter alsjeblieft, gebruik geen pedagogiek. Dokter alsjeblieft, ik wil traumatherapie. Ik luister liever niet naar de farmaceutische industrie. Ik wil gewoon een beetje wel. Ik heb dat je eh, eh, het maar weet. PTSD, nee ik ben niet oké. Okay. Het is een tijd geleden, maar zit er nog steeds mee.